Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De economie komt volgens de Nederlandse bank met horten en stoten op stoom. Dit jaar stelt de economische groei nog niet zoveel voor. Dat komt vooral door de zachte winter, daardoor werd minder gas verbruikt. Maar er zijn onmiskenbaar tekenen van herstel, zegt DNB in haar halfjaarlijkse rapportage. Volgend jaar en in 2016 zal de economie flink aantrekken, voorspelt DNB. En die zal de sterkste groei laten zien sinds het uitbreken van de kredietcrisis in 2008. Het Nederlandse bedrijf Fugro gaat helpen bij de zoektocht naar het verdwenen toestel van Malaysia Airlines. Bodemonderzoeker Fugro gaat een groot deel van de zeebodem ten westen van Australië afspeuren naar de MH370. Daar werden de laatste pings opgevangen die mogelijk van de zwarte doos van het toestel kwamen. In België heeft informateur Bart de Wever van de NVA een week uitstel gekregen om zijn verslag in te leveren over de vorming van een nieuwe regering. Dat zou hij vanmorgen doen. De Wever wil een centrumrechtse coalitie met de Vlaamse en Franstalige Christendemocraten en de Waalse Liberalen. De partijen zouden wel dichtbij overeenstemming zijn. In Afghanistan zijn vijf NAVO-militairen gedood. Volgens lokale autoriteiten zijn de ISAF-militairen per ongeluk getroffen tijdens een Amerikaanse luchtaanval. ISAF wil niet zeggen wat er is gebeurd. Ook is de nationaliteit van de slachtoffers niet bekendgemaakt. De militairen sneuvelden in een gebied waar wordt gevochten met de Taliban. En het vliegverkeer op de internationale luchthaven van Karachi wordt weer hervat. Het vliegveld was een tijd gesloten en het Pakistanse leger heeft versterkingen gestuurd nadat er opnieuw was geschoten. Zondag was er een Taliban-aanval op het vliegveld en een schietpartij waarbij 34 doden vielen. Het weer, Vanuit het zuidwesten meer bewolking en ook enkele buien. Vooral in het zuiden en oosten is daarbij kans op onweer, hagel en windstoten. Het noordwesten blijft droog. Het wordt 20 graden ongeveer op de Wadden tot 27 langs de oostgrens. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staat file op de A27, Breda-Utrecht, bij knooppunt Everdingen 3 kilometer door een kapotte vrachtwagen.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 Miami's on the scene, just in case you didn't know it. My town that created all the bass sound. Enough to shake and kick holes in the ground, cause my style's like a chemical spill. These my rhymes you can vision and feel.